Het stadsdeel heeft dat besloten na een brief van minister Van der Laan. De jongeren zouden in New York een bootreis maken met een Nederlands zeilschip op de rivier de Hudson. Het tripje zou 25.000 euro gaan kosten. Minister van der Laan vindt dat veel te veel. In een brief aan stadsdeel De Baasjes schrijft hij dat geld voor de wijkenaanpak altijd sober en doelmatig moet worden besteed. En dat is nu niet het geval, zegt hij. Libië heeft twee Zwitserse zakenlieden tot 16 maanden cel veroordeeld voor belastingontduiking en het overtreden van de visumregels. Ze moeten allebei ook een boete van 1100 euro betalen. De Zwitsers werden in juli vorig jaar in Libië aangehouden. Kort daarvoor was een zoon van de Libische leider Gaddafi opgepakt in Zwitserland. Hij werd beschuldigd van het mishandelen van hotelpersoneel. De aanklacht werd later ingetrokken, maar Libië was woedend en nam strafmaatregelen tegen Zwitserland. De Zwitserse president probeerde het goed te maken door naar Libië te gaan en excuses aan te bieden. Het is hem niet gelukt de twee landgenoten vrij te krijgen. Ramses Shaffi wordt volgende week dinsdag in besloten kring begraven. Dat heeft de manager van de overleden zanger en acteur bekendgemaakt. Na de uitvaart is er op een nog later bekend te maken datum een openbare bijeenkomst om zijn leven te vieren. Waar Shaffi wordt begraven wordt niet bekendgemaakt. Ramses Shaffi stierf vanochtend in het Sarfati-huis in Amsterdam, 76 jaar oud. Zijn lichaam is vanuit het verpleeghuis naar een onbekende locatie gebracht. Ondanks zijn slechte gezondheid was Shaffi tot vlak voor zijn dood nog actief. Vorige week donderdag trad hij nog op in de Laurenskerk in Rotterdam. Op condoleanceregisters op internet hebben duizenden mensen een bericht gezet. Het weer droog en bewolkt. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen regen. Het wordt dan ongeveer 6 graden.